Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. De EU en het Verenigd Koninkrijk hebben een eerste grote akkoord bereikt over de brexit. De voorzitter van de Europese Commissie Juncker maakte net bekend dat er genoeg vooruitgang is geboekt om aan een volgende fase in de brexit-onderhandelingen te beginnen. Hij zei er wel bij dat er nog veel te doen is. De EU en het Verenigd Koninkrijk zijn het in grote lijnen eens over drie punten de grens met Ierland, de rechten van EU-burgers in Groot-Brittannië en Britse burgers in de EU en de rekening die de Britse regering bij vertrek uit de EU moet betalen. Na bijna 7,5 jaar begint vandaag in Duisburg de rechtszaak over de ramp bij de Love Parade. In 2010 overleden 21 jonge feestgangers bij het Duitse festival toen ze in het gedrang kwamen in de mensenmassa. Zijn 10 mensen aangeklaagd voor nalatigheid en dood door schuld. Het gaat om zes mensen die bij de gemeente werkten en vier mensen van de organisatie van de Love Parade. Onder de slachtoffers was één Nederlander, een student van 22. De organisatie van het festival was destijds totaal niet voorbereid op het aantal mensen dat erop afkwam. Uit een eerder rapport van het OM bleek ook dat de gemeente het festival geen vergunning had mogen geven en dat er grote fouten zijn gemaakt door de politie. De schade voor de transportsector door files is vorig jaar opgelopen tot ruim 1 miljard euro. Dat is een nieuw record. De meeste economische schade levert de A4 op, van Amsterdam naar Den Haag en dan vooral het knooppunt Prins Klausplein. Zo blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. De natuurbranden in het zuiden van Californië hebben ruim 400 woningen en gebouwen verwoest ten noordwesten van Los Angeles. Het vuur wordt aangewakkerd door de droge en harde wind... en het getroffen gebied groeide daar vannacht tot zo'n 46.000 hectare. Het weer nog, de kans op buien neemt verder toe. Geleidelijk valt er steeds vaker hagel en natte sneeuw.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 Er staan nu 15 files in de Randstad en de meeste leveren niet meer dan 5 minuten vertraging op. Op eh, de A1 richting Amsterdam staat tussen Hoevelaak en Soes 9 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging op de A27 Breda-Utrecht tussen Nieuwendijk en Gorkum.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 Het eerste uur Alan Broadband, de nieuwste van B.D. Bell. De, ook een nieuwe Bill Evans, het de Hilversum Concert. Net uitgekomen, prachtige cd geworden. Treintje Oosterhuis, de Bob Lark en Phil Woods Quintet, Monica Ryan... Michael uh, Bunny Billy en eh, Mete Erker. Muzika noemde eigenlijk heel veel. Er zit van alles bij. Maar in ieder geval is het hele mooie muziek. En het tweede nummertje is vandaag van Alan eh, Broadband, pianist. En dit is het nummer... dit komt van de cd Every Time I Think of You, cd 2005. mooi nummer, Autumn Variations. Oh, ik vergat natuurlijk te zeggen, openingsnummer. Patricia Kaas, Franse zangeres, chansonnière, af en toe een beetje jazzy. zover eh, Alan Broadband. Eh, prachtige muziek ook. Mooie pianist. Maar er komt ook een hele goede pianist. Bill Evans. Maar tussendoor doe ik een stukje Noorse jazz. Een van mijn favorieten is Beady Bell. Een eh, Noorse zangeres. Heeft een nieuwe cd gemaakt. Ik denk dat die cd 2016 is. Eind 2016. Met niet de minste mensen. Onder andere Brugge Wesseltoft. Gregory Hudson. Ruben Rogers. En Joshua Redman. die cd heet On My Own en daarvan het gelijknamige nummer Beady Bell. moet ik jullie teleurstellen, want dat gaat niet lukken, Beardy Bell. Dan een ander nummer van Beardy Bell, Turn Back Time. Doet het ook niet. Nou, dan gaan we meteen door naar Bill Evans. Want dat is toch wel een geweldige ontdekking geweest. Bill Evans, eh, de man waarover Martin Bril ooit zei. Eens even kijken wat hij zei hoor. Zoals het koolzuur boven het glas danst als je tonic net hebt ingeschonken. Zo klinkt Bill Evans. Maar dan in slow motion. Bill Evans. Eh, ja, prachtige cd's gemaakt, prachtige LP's gemaakt. Zeker in zijn begintijd. En toen kreeg je natuurlijk dat disaster dat het, eh, Scott LaFaro, zijn bassist, kwam in 1961 om bij een auto-ongeluk. Daarna is Bill Evans nog een tijdje uit relatie geweest en eh, kon ook geen goede bassist vinden. Maar eh, ja, opeens had hij toch een, een, aardig trio weer bij elkaar... met Eddie Gomez en Jack Jonet op drums. En die hebben in Nederland ooit een concert opgenomen. De Hilversum Concert. Eh, dat is onlangs eh, als eh, cd uitgebracht. En dat is zeer de moeite waard. En daarvan draai ik een nummertje. Eens even kijken wat ik pak. Ik pak het nummertje Emily. Bill Evans. Ik heb even wat technische problemen. Dus ik moet even kijken wat ik, hoe ik dat ga oplossen. Ik zal, Ja, ik moet even een oplossing bedenken. Momentje. Bidibel. Technisch probleem opgelost. it's going to rain. That is fine with me. From here I can see the place where your house used to be. I hear the sound of church bells crying every moment. I'm on my is eh, ja, prachtige cd, eh, zeer de moeite waard. Spelen bekende jongens op mee. Eh, ik had het net al over Bill Evans. En toen kreeg ik wat technische problemen. Maar die zijn gelukkig opgelost. Dus hier komt van, de, van die mooie cd... de Hilversum Concert Emily. Er stond trouwens van de week een aardig stuk over die cd. Hoe die eigenlijk gevonden is, de materialen. En hoe die zo weer opnieuw uitgebracht is. Een heel verhaal over Bill Evans, Emily. dit wordt een van de beste, allerbeste concertregistraties... van de Amerikaanse jazzpianist Bill Evans genoemd. De, Har eh, de Hilversum Concert. Eh, ja, daar kom ik bij een Nederlands stukje muziek. Uh, dat is van uh, Treintje Oosterhuis. dat komt eigenlijk omdat die cd van Bill Evans... daar staat ook het bekende nummer Elfie op... Maar een van de mooiste uitvoeringen vind ik toch persoonlijk die van uh, Treintje Oosterhuis met het Metropoolorkest. Het is nogal een complex nummer van Burt Bacharach. En eh, ja, er is, Mike Boudet heeft een aardig boekje geschreven. Eh, dat heeft eh, Lekkere Stukken, heet dat. Daar beschrijft hij ook het nummertje 11 hierin. En dan zegt hij over het treintje Oosterhuis het volgende. Natuurlijk, je stem is geweldig en de violen zijn gul met hun weldaad. Maar je hebt me geraakt met je blik, met je ernst... en hoe je met je handen meedirigeert met de dirigent. Hoe je niet met een stalen glimlach het publiek verleidde... maar hoe je naar de grond keek in diepe concentratie... vastbesloten om recht te doen aan de genialiteit van de meester. En hoe opgelucht je was dat het lied gelukt was. Nou, prachtig gezegd toch, over Treintje Oosterhuis. Een van haar eerdere cd's, uh, Elfie. are kind. Alfie, then I guess it is wise to be. dat was natuurlijk uh, Treintje Oosterhuis van de CD Look of Love... samen met het Metropoolorkest onder leiding van Vince Mendoza. Arrangement ook van Vince Mendoza. Prachtige uitvoering van dit eh, bekende nummer van Burt Bacharach. Eh, tijd voor wat meer jazz. Bob Lark en Phil Woods Quintet van de CD In Her Eyes. Een CD 2005, Cue's Delight. Even kijken waar ik die heb staan. Bob Lark en eh, Phil Woods eh, quintet. Eh, Bob Lark op trompet, Phil Woods alt-saxofoon... Jim McNeely piano, Steve Gilmore op de bas... en Bill Goodwin op de drums. En dat kwam allemaal van het cd'tje In Her Eyes, cd uit 2006. Ehm, ja, we wisselen altijd het vocaal en instrumentaal af. Dus nu is het aan de beurt aan een, een vocaal nummer. Heb ik gekozen voor Monica Ryan, een Amerikaanse jazzzangeres heeft net een nieuwe cd uitgebracht. Windmills heb ik nog niet beluisterd. Maar ik had wel geluisterd naar Fly. Een cd uit 2016. Een cd die eigenlijk in het thema van de luchtvaart staat. Over Charles Lindbergh. De ID. A shoot springs up. A light turns on. And now it's here and then it's gone. A splash of light across your face, a flash of clarity, a salve of grace. of change. Fill up your sails. Those who do nothing are sure to fail. Dive right in. The water's fine the obstacles in your way take you down. It's just a puzzle, you've got this. Don't let the doubters you encounter. you could. your course on a guiding star. Know where you're going, know where you are. A tiny spark will go out fast, so you must tend to it to make it last. heerlijke zondagochtendklanken van Monica Ryan van de cd Fly, CD uit 2016. Eh, tijd voor iets Nederlands. Michel Banibila en Mete Erker. Nou, Michel Banibila is natuurlijk een bekende componist en ja, die doet van alles eigenlijk. Volgens mij is hij, eh, maakt hij van allerlei soorten muziek. Houdt zich bezig met dans, film, televisie, video en theaterproducties. En uh, zet ook af en toe iets moois op cd's. En dit is een cd'tje samen met Mete Erker, een Nederlandse... volgens mij saxofoon, klarinetspeler. Heeft hij een uh, cd gemaakt, die heet uh, eh, Routeplanner. En daar staan aardige nummers op ook. Eens even kijken, Michel. Ja, hier heb ik hem gevonden. Michel met Mete Erker. September Colors. Nou, dat geldt natuurlijk ook nog voor oktober. Dat er mooie kleuren te zien zijn. September Colors. Michel Bani Bila en Meet Erker. cd Routeplanner. Ja, prachtig. Een beetje eh, filmische versmelting van jazz, eh, avant-garde, dub, elektronica, wereldmuziek. En eh, ja, dat past allemaal precies in elkaar op deze cd. Muziek is ook een beetje broeierig, spannend. Eh, een beetje filmische muziek zou ik bijna zeggen. Mooie cd, Routeplanner 2011. wat hebben we dan? Oh ja, een van mijn favoriete clubjes. En dat is Musica Nuda. Italiaans. En die hebben weer een cd uitgebracht. Eh, hun negende inmiddels. Little Wonder. Ik, moet even precies kijken van wanneer die cd is. 2015. En dan moet ik dubben tussen twee nummers. Musica Nuda. Ik zit te dubben tussen... Eh, even kijken. Eh, is This Love? Of Ain't No Sunshine. De een is van Bob Marley. En de ander is van Bill Withers. Kies voor de laatste. no sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone. He always gone too long. Anytime he goes away. Wonder this time where he's gone. change. heet Petra Magioni. En eh, op de bas hoorde je Ferruccio Spinetti. Eh, samen heet ze Musica Nuda. En uh, ja, cd'tje heet Little Wonder. tijd voor wat oude jazz uit 1967. Shelly Mann. Theme for Sam. Voor, van de cd Jazz Gun. Dat is eigenlijk filmmuziek van Henry Mancini. Deze cd is opnieuw uitgebracht. Dus volgens mij 2012. Het nummertje Theme for Sam.